de trainer leert dan stukken, ze dribbelen waar iedere man. Ballen binnen pikken, daar zullen we wel flikken, geen enkel ploeg mocht ons nog bang. Met goeie voetbal spelen is het dans gelukt, al zien we alle weken band en bla. De tegenstrijver loopt met zijn kop gebukt. Hun voetbalfans die stonden weer in de kaart. Waar zijn de beste ploeg van het land? Aha, oh ho. Een plots is niet genoeg. We are the champions, let's go. Waar zijn de beste ploeg van het land? De laan waar het De aan dat zijde, gondaan weer de knieën. De zegen is weer al ons. Met knappe voetbalstunten, pakt rood de witte punten. We geven elke ploeg de bond. We zijn de beste op de grond en in de lucht. We looien ieder ploeg zijn bakje vol. Waar als oudste club kom nooit niet op de vlucht. We are the champions, let's go. Waar zijn de beste ploeg van het land? De naam salam